Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een flat in Rijswijk is een explosie geweest. Een deel van de galerij is daardoor naar buiten geblazen. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Wel is er in de buurt een traumahelikopter geland. Na de knal sloegen de vlammen naar buiten. Ook was er veel rook te zien. De explosie was rond 1 uur op de vierde verdieping van de flat in Rijswijk... die 12 etages telt. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Moldavië heeft ruim een derde van de kiesgerechtigden al gestemd voor de parlementsverkiezingen vandaag. Dat is iets meer dan vier jaar geleden rond deze tijd. De verkiezingen gaan vooral over de vraag of het land een meer pro-Europese of pro-Russische koers gaat varen. Moldavië heeft nu nog de ambitie om in 2030 EU-lid te worden. Voorafgaand aan de verkiezingen is gewaarschuwd voor Russische inmenging. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Eva Meijer. Haar boek Muizenleven gaat over 25 laboratoriummuizen die de schrijver in huis nam. Volgens de jury is het boek niet alleen meeslepend... maar zet het de lezer ook aan het denken over wat wij kunnen leren van de natuur. De Natuurboekenprijs wordt voor de tweede keer uitgereikt. Het is de opvolger van de Jan Wolkersprijs. Een nieuw hotel met bijna 600 kamers in Amsterdam is anderhalf jaar na de bouw nog steeds niet in gebruik. Buurtbewoners klagen over de leegstand en vragen zich af wat er aan de hand is, meldt de stadszender AT5. Het Maritiem Hotel staat in Amsterdam-Noord tegenover het Centraal Station en heeft 33 verdiepingen. De bouw kostte een half miljard euro en had in 2018 klaar moeten zijn, maar door onduidelijke redenen werd dat steeds uitgesteld. Volgens de directeur is het hotel al helemaal ingericht, maar wacht ze nog op de sleutels. Volgens AT5 wil niemand zeggen waardoor de vertraging komt. Het weer. Op veel plaatsen geregeld zon. Er ontstaan stapelwolken. Het wordt een graad of 19. Morgen wolkenvelden en af en toe zon en kans op een bui bij ongeveer opnieuw 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. skin on skin. ZFM. to play the games that people play. I never want to hear the things they gotta say. I found everything I need. I never wanted any more than I can see. I only want you to believe. If it's to tell me how we treat you isn't right.